Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een groot aantal oppositiepartijen vraagt het kabinet af te zien van het noodrecht voor strengere asielmaatregelen. Daarover is de afgelopen dag bij de algemene beschouwingen urenlang gedebatteerd. Onder meer omdat bleek dat ambtenaren het gebruik van noodrecht afraden. Premier Schoof heeft het gebruik ervan verdedigd. PVV-leider Wilders heeft geen goed woord over voor het voorstel van de oppositie. Hij zegt dat minister Faber nog niet eens de kans heeft gehad om een wetsvoorstel te maken. Vannacht zal er nog over de motie van de oppositie worden gestemd. De indieners hopen op steun van coalitiepartij NSC. Maar die partij zegt zich te houden aan de gemaakte afspraken. Bij een mesaanval in Rotterdam is iemand gedood en iemand gewond geraakt. Getuigen zeggen tegen de politie dat de dader Allahu Akbar riep tijdens zijn daad, vlakbij de Erasmusbrug. De dader maakte zijn eerste slachtoffer in de parkeergarage onder de brug. Toen hij naar boven liep, stak hij nog iemand die om het leven kwam. Volgens de politie wisten omstanders de verdachte met hulp van agenten te overmeesteren. en raakte daarbij gewond. Volgens een van de omstanders stak de dader met twee lange messen op iemand in... en probeerde hij daarna nog meer willekeurige slachtoffers te maken. Israël heeft de afgelopen avond tientallen luchtaanvallen uitgevoerd in Zuid-Libanon. Het zou gaan om een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, bijna een jaar geleden. Israël zegt zo'n 30 raketinstallaties van Hezbollah te hebben geraakt. Ook zouden meerdere gebouwen en wapendepots zijn verwoest. De afgelopen dag waren er ook veel aanvallen van Hezbollah op het noorden van Israël. De Israëlische regering zegt de strijd tegen Hezbollah op te voeren...